Michel Koenen met het NOS-journaal. Zuid-Korea en de VN een gesprek met elkaar afgesproken. Noord-Korea mag flink minder olie importeren... en de export van textiel en het inzetten van Noord-Koreaanse werknemers in het buitenland wordt verboden. De sancties moeten ervoor zorgen dat Pyongyang stopt met het testen van raketten. Zuid-Korea wil dat het buurland beseft dat provocaties leiden tot een verder diplomatiek isolement en economische druk. Er zitten nu twee verdachten vast voor de aanslag in de Londense metro van afgelopen vrijdag. De politie heeft gisteren in Londen een man van 21 opgepakt. Gisterochtend werd in de havenstad Dover al een jongen van 18 gearresteerd. Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken wijst de tweede aanhouding erop dat de dader van de aanslag niet alleen handelde. In het zuiden van Duitsland zijn twee mannen van 31 om het leven gekomen... toen een 62-jarige man het vuur opende op cafégasten. Twee vrouwen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De schutter ging er vandoor, maar kon vrij snel worden gearresteerd. In zijn huis zijn een wapen en munitie gevonden. Het motief van de man is nog niet bekend. Later vandaag wordt hij verhoord. En in Luiksgestel in Brabant is vanochtend een man van 75 zwaar gewond geraakt toen een auto zijn huis binnenreed. De bewoner lag beneden te slapen en kwam onder de auto terecht. De man en een vrouw uit Letland die in de auto zaten zijn aangehouden. De man had te veel gedronken. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Van haar is nog niet bekend of ze te veel heeft gedronken. Het is niet bekend wie er achter het stuur zat. Het weer nog op veel plekken nog zon, maar langzaam ook meer bewolking en buien met kans op onweer.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 Laten we lekker gaan wandelen. Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken.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 Macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena, tu cuerpo alegría Macarena. Eh Macarena. la tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena, tu cuerpo alegría Macarena. Eh Macarena. Balla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas.